Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Moeten studenten binnenkort ook een mondkapje dragen in de gangen? Wel als het aan twee onderwijsbonden ligt. Zij willen dat het dringende advies om een mondkapje te dragen ook gaat gelden voor studenten en medewerkers van mbo's, hogescholen en universiteiten. Volgens de onderwijsbonden is het op dit moment allemaal veel te onduidelijk. Voor middelbare scholen is dat mondkapjesadvies er al. Deze scholier snapt dat wel. Ik vind het echt nodig, ja. Want corona is nu erger geworden en we lopen gevaar. Anders is het weer online school en eh, ik heb daar geen zin in. Het is de bedoeling dat scholieren vanaf maandag in de gangen, de aula en de kantine een mondkapje opzetten. KLM en de pilotenvakbond zijn het eens geworden over lagere salarissen voor piloten en andere kostenbesparingen. Dat is belangrijk. Als die piloten niet zouden instemmen... zou KLM de staatssteun ter waarde van 3,4 miljard euro niet krijgen. Eerder vandaag gingen de vakbonden voor het cabine- en grondpersoneel ook al akkoord. Een ziekenhuis in Den Haag huurt extra beveiligers in om het zorgpersoneel te beschermen. Heeft te maken met agressieve familieleden van coronapatiënten, schrijft de krant NRC. Afgelopen weekend werden verpleegkundigen bedreigd... omdat de familie het niet kon hebben dat haar, hun familielid naar een ander ziekenhuis zou worden verplaatst. En Ajax mag aan de bak in de Champions League. Die. Die. Groep D voor eh, Ajax. Vanavond was de loting en de Amsterdammers zitten dus in pool D... samen met Liverpool, Atalanta Bergamo en FC Midtjylland. Liverpool won vorig jaar nog de Champions League... dus dat zijn allemaal geen makkelijke tegenstanders... zegt Ajax-trainer Erik ten Hag. Het had makkelijker gekund, dat is zeker. Maar het is ook een hele mooie uitdagende loting... En daar lopen we inderdaad niet voor weg. En ja, dit willen, dit willen we, op dit niveau willen we spelen. En ja, we kijken uit naar deze sterke tegenstanders. Morgenavond wordt het complete speelschema van de groepsfase bekendgemaakt. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Er kan ook mist ontstaan. Morgen in het zuiden kans op regen.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 When I got trucked on that old field, I almost quit that team. I almost gave up guitar Cause it hurt to play those strings Everybody told me gave up on my dream Almost let it go I almost broke my leg Riding dirt dirtbag with no fear I almost lost my best friend over some girl freshman year I almost lost my license driving home after two beers Entertainer of the Year Thomas Red. En je hoorde Almost. Hij werd verder ook nog genomineerd voor zijn album Center Point Road. En in Video of the Year nam hij de award mee voor Remember You Young. Dit is nog steeds de National Radio Show. En we blikken terug op de ACM Awards die dit jaar werden uitgereikt. Voor de volgende artiesten werd het een nominatie in de categorie New Female Artist of the Year. De eerste vrouwelijke countryster die deze award mee naar huis nam naam was Bonnie Owens. Dit is Ingrid Andress en More Hearts Than Mine. I can't wait to show you where I grew up. Walk you around the foothills of my town. Probably feel cause we'll She een ontzettend mooi nummer. Ingrid Andress en More Hearts Mine. De volgende artiest is al lang geen onbekende meer... want hij won al vele keren deze trofee. Dit jaar was hij alleen genomineerd in de categorie Male Artist of the Year. Dit is Chris Stapleton en Broken Halos. van Blake Shelton. En dit jaar werd hij zelfs nog genomineerd in twee andere categorieën... in Song of the Year en Video of the Year. Maar ja, één beeldje is natuurlijk ook hartstikke mooi. Of farce, ja, hoe moet je het eigenlijk noemen? Hoe omschrijf je eigenlijk de award van de ACM? Maakt niet uit, iedere artiest vindt het volgens mij leuk... om zo'n ding mee naar huis te nemen. De volgende artiest had dat ook wel graag gehad... maar ze is deze keer genomineerd. Maar in 2019 was ze nog Female Vocalist of the Year. Dit is Casey Musgraves en Rainbows. When it rains, it pours, but you didn't need. radio show. Kick the dust up. big jaar genomineerd in de categorie Entertainer of the Year. Hij heeft de show al meerdere keren gepresenteerd met een collega-artiest... maar in 2013 mocht hij voor het eerst Entertainer of the Year... de award mee naar huis nemen. En in 2010 nam hij zelfs twee awards mee naar huis. Dus eh, ja, volgens mij is er nog best wel wat ruimte op die schoorsteenmantel bij hem. De volgende artiest eh, werd voor het eerst winnaar in 2016... toen zij de award voor nieuw Female Vocalist of the Year mee naar huis nam. Dit jaar moeten het met een nominatie combinatie doen. Kelsey Ballerini en Homecoming Queen. Hey Homecoming Queen, why do you lie when somebody's mean? Where do you hide? Do people assume you're always alright? Been so good at smiling most of your life. Look damn good in the dress, zipping up the mess, dancing with your best foot to have to play the part. Nobody's feeling sorry for you. Roxy Ballerini en The Homecoming Queen. Ook al zo'n heel mooi nummer. De volgende formatie neemt sinds 2010 al aardig wat van deze awards mee naar huis. Maar dit jaar zijn ze alleen genomineerd. Lady Antebellum en dit is What If I Never Get Over You. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl. We're playing country up in here, and we're proud of it. You're luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kai. Been flying solo for so long. Nobody singing the harmony. Up there just me and my shadow. No bass, no guitar, no tambourine. And I found you like a melody. And you were singing in the same key as me We had them dancing in the streets I don't wanna be a one-man band I don't wanna be a rolling stone alone Putting miles on a rundown van Maybe we could take our own show on the road I'll lay down the beat, you carry the tune We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms Baby, take my hand I don't wanna be a one-man band be famous. Girl, I wanna be famous with you. We got our own little groove. I don't wanna be a one man band. I don't wanna be a rolling stone alone, putting miles on a rundown van. Baby, we can take our own show on the road. I'll lay down the beat, you carry the tune. We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand. Cause I don't be a one man band. When the spotlight goes cold, the curtains come down. The chairs are all stacked and there's no one around, and nobody's paying. We'll still be playing. I don't wanna be a one man band. I don't wanna be a rolling stone alone, putting miles on a rundown van. Baby, we could take our own show on the road. I'll lay down the beat, you carry the tune. We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand succes voor deze formatie. Deze keer bij de ACM Awards. Ze namen namelijk een award in ontvangst in de categorie Group of the Year... en voor Song of the Year met dit nummer One Man Band. Dat was Old Dominion. We gaan weer verder met de nominatie. In de categorie New Female Artist of the Year... was zij dit jaar genomineerd Lindsay L. Dit is By The Way. cowboy boots for making a fool of me. Now I know not the trails every sweet talking boy in a pair of tight blue jeans. And thank you, Mr. Baseball Cap, for standing me up. You left me at the party all alone, and that's where I met Mr. Pickup Truck. tuned in and you're looking for a second chance. Miss you. Well, I didn't have time. I was busy making other plans. They say everything happens for a reason. Kinda like you leaving. Leaving me here where I am. Getting on with my life. en met de categorie Vocal Duo of the Year, waar dit duo in genomineerd is. In 2018 wonnen ze voor het laatst een award in een categorie. This and the Brothers Osborne en 21 Summer. of the Year voor het album Girl. En dan ook nog eens een Female Artist of the Year de award mee naar huis nemen. Dat was dit jaar het geval voor Maren Morris. Dit is My Church. Church. En we gaan hier weer snel verder. Hier bij de National Radio Show met onze ACM Award Special. Dat doen we met John Party. In 2017 ging hij naar huis met de award in de categorie New Male Vocalist of the Year. Dit jaar is hij genomineerd voor het album Heartache Medication, waarvan je gaat luisteren bij That Man Beer. mee voor nieuw Male Vocalist of the Year. Maar dit jaar scoort hij met twee awards. Namelijk Album of the Year en uh, Male Artist of the Year. Luke Combs en van het album What You See Is What You Get. Ons Spotlight album ga je weer de twee nummers luisteren. Eerst Beer Never Broke My Heart en na Six Feet Apart. Dit is het Nashville Spotlight album. I've a map bus smile and a couple beautiful girls tell me goodbye. Trucks break down, dogs run off, politicians lie, been fired by the boss. It takes one hand to count the things I can count on. No, there ain't much man that ain't ever let me down. Light album. album What You See Is What You Get van Luke Combs. Ehm, het zit er alweer op deze speciale editie van de National Radio Show. Maar volgende week hebben we weer een hele gewone versie. Maar de ACM Awards, ja, daar moest even bij stilgestaan worden. Ehm, we sluiten af met Teniel Towns, die dit jaar voor het eerst met een, met een nominatie, wou ik zeggen, met een award mee naar huis ging. Nieuw Female Vocalist of the Year, daar sluiten wij mee af. Ik zeg bedankt voor het luisteren, graag tot volgende week. En zoals ik al zei, Teniel Towns en Jersey on the Wall. I'm just asking, bye bye. is Jersey on the wall.